een Klomp met het NOS-journaal. De man Schiphol in 2005. De verdachten zijn opgepakt in Amsterdam en in de Spaanse stad Valencia. Het gaat om Nederlanders, van wie vijf mannen en twee vrouwen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een waardetransport op Schiphol. Daarbij werden diamanten gestolen met een totale waarde van ruim 72 miljoen dollar. Direct na de roof is een groot deel teruggevonden in een vluchtauto. Het restant, dat nog steeds vermist is, heeft een waarde van ruim 43 miljoen dollar. PvdA-leider Ascher wil met andere progressieve partijen afspraken maken over de arbeidsmarkt. In het AD zegt Ascher dat ze moeten beloven dat ze na de verkiezingen niet tornen aan de ontslagbescherming van mensen met een vast contract. Dat ZZP'ers zich moeten kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en dat jongeren vanaf 18 jaar een volwassen loon moeten krijgen. SP-leider Roemer heeft met Aschers voorstel ingestemd. En op Twitter spreekt GroenLinks-leider Klaver van prima voorstellen voor een goed en eerlijk werk. Een busongeluk in het noorden van Italië heeft aan 16 mensen het leven gekost. 26 mensen raakten gewond, van wie enkele ernstig. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium in Hongarije. Daardoor nog onbekende oorzaak raakte de touringcar bij Verona van de weg, botste tegen een viaduct en vloog in brand. Schaatser Koen Verwij heeft zich afgemeld voor het vervolg van de NK Allround in Heerenveen. Hij heeft keelontsteking. Gisteren won Verwij de 500 meter, maar stelde teleur op de 5000 meter. Hij eindigde als negende, wat hem de derde plaats in het algemeen klassement opleverde. Gisteren stapte ook Jorien Termors uit het toernooi. Het weer in het noorden bewolkt. Op andere plekken schijnt de zon geregeld. blijft droog bij een graad of 4. Vanavond en vannacht gaat het overal weer vriezen. Morgen zonnig en droog bij 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.